naar seksueel misbruik binnen de katholieke kerk. Ze gaan daarbij minister Heers Ballin op aandringen... CDA wil eerst de resultaten van Bisschop van Luins onderzoek afwachten. Zondag liet Van Luin weten dat hij een eigen onafhankelijk onderzoek wil doen... naar aanleiding van berichten over seksueel misbruik in de jaren 60 en 70 door pater Salesianen. Justitie heeft vorig jaar met de Plukse wet voor bijna 50 miljoen euro aan crimineel vermogen geïncasseerd. In 2008 was de opbrengst nog ruim 30 miljoen euro. De stijging is voor een deel het gevolg van de schikkingen met de commerciële omroepen in de zaak rond de belspelletjes. SBS en RTL werden ervan verdacht dat ze de wet op de kansspelen overtraden. Met schikkingen van miljoenen kochten ze strafvervolging af. Twee dagen na de aardbeving in Chili is de situatie in de zwaarst getroffen gebieden nog steeds onduidelijk. Officieel zijn er 723 doden geteld, maar sommige dorpen in afgelegen gebieden kunnen nog niet worden bereikt. De regering heeft 7000 militairen naar Concepción gestuurd, de tweede stad van het land. Daar zijn rellen uitgebroken, waarbij intussen 160 mensen zijn opgepakt. Een zwakke zeedijk is de oorzaak van het hoge aantal slachtoffers tijdens de storm van zondag in Frankrijk. Die kostte 51 Fransen het leven. 29 mensen kwamen om in L'Aiguillon-sur-Mer aan de Atlantische kust. Daar brak een dijk door, waardoor een nieuwbouwwijk blank kwam te staan. De dijk is volgens plaatselijke bestuurders oud en slecht onderhouden. President Sarkozy heeft een onderzoek beloofd. Bij een ongeval in Zoetermeer zijn vannacht vijf jongeren gewond geraakt. Twee van hen raakten zwaar gewond, één daarvan is er slecht aan toe. De auto waarin de vijf zaten belandde rond twee uur vannacht op de Afrikaweg in Zoetermeer in de vangrail. De vijf kwamen volgens de politie van een feestje af. Het weer lokaal kan het mistig zijn, verder vanochtend veel zon.